Vorig jaar pleegden terroristen 11.000 aanslagen, waarbij een kleine 15.000 doden vielen. In 2006 waren er bijna 8000 slachtoffers meer. De aanslagen werden in 83 landen gepleegd, zo meldt het jaarlijkse terrorisme-rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het rapport vormt Al-Qaeda in Pakistan nog steeds de grootste bedreiging voor de VS, maar verliest het terreurnetwerk in de islamitische wereld aan steun. Hun terroristen pleegden vaak lukraak aanslagen en zo werden er ook veel moslimslachtoffers. Oliemaatschappij BP heeft cement gestort in de lekkende boorput in de Golf van Mexico. De komende dagen moet blijken of deze maatregel afdoende is om het lek definitief te dichten. Wekenlang is BP bezig geweest met het dichten van het lek, dat voor de grootste olievervuiling uit de geschiedenis heeft gezorgd. De Amerikaanse regering was nauw betrokken bij de operatie en had eerder toestemming gegeven om het lek met cement te dichten. De dader in de zogenoemde Scheveningse dakmoordzaak is ontsnapt tijdens zijn verlof. Danny T. wist zich gisteren te onttrekken aan zijn begeleider. De man werd in 2007 veroordeeld voor de moord. De zaak werd landelijk bekend doordat op een filmpje op internet was te zien hoe het slachtoffer zwaar gewond van het dak viel en stierf in zijn achtertuin. Danny T. was toen 16. Hij kreeg één jaar jeugddetentie en acht jaar jeugd-TBS. Hip-hopster Wyclef Jean stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van Haiti. Zo maakte hij donderdagavond bekend in de talkshow van Larry King. De hiphopper, die oorspronkelijk uit Haiti komt, zet zich al jaren in voor het land. Na de aardbeving was hij een van de eerste artiesten die hulp bood. En ook was hij oprichter van de Yele Haiti Foundation. De verkiezingen zijn in november. De huidige president René Préval kan dan niet herkozen worden. Dan het weer, opklaringen en plaatselijke kans op mist.